Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De baas van een groot babyvoedingbedrijf in Amerika heeft sorry gezegd. Er is een enorm tekort aan melkpoeder na het sluiten van een grote fabriek. Die ging dicht nadat het erop leek dat er iets mis was met de babyvoeding. Sindsdien zitten een hoop Amerikaanse ouders met hun handen in het haar. So it's really hard. <laughs> I've looked everywhere. It's a bone deep anxiety of is my child gonna get what they need. De fabriek gaat in juni weer open. Duurt dan nog bijna twee maanden tot het poeder weer in de schappen ligt in de VS. Om de boel tijdelijk op te lossen zijn er pallets vol melkpoeder onderweg vanuit het buitenland. En het is zweten geblazen in Spanje. In het hele land is het uitzonderlijk heet. De teller tikt daar de 40 plus aan. Deze toeristen zitten te puffen en steunen. Spain is amazing and this uh, arena is very good. Uh, very hot uh, weather. Ook in Barcelona is het heel warm. Daar rijden Max Verstappen en zijn collega's vandaag hun rondjes over een bloedheet circuit. En ook in Duitsland hadden ze extreem weer. Daar raasten gisteren tornado's over. Die huizen zijn kapot jede Menge Autos zerstört, dat so Wind doorgeeft, dat dat kennt man nur aus den USA, aus, aus, aus, aus dem Fernsehen. We kennen dit soort plaatjes alleen van tv in Amerika, zegt ze. Nou, ook daar ziet het weer er nu anders uit dan normaal. In de Amerikaanse staat Colorado was het mooi weer. Maar is nu een sneeuwstorm aan de gang. En in Canada was het ook noodweer. Bijna een miljoen huizen zitten daar door regen en bliksem zonder stroom. Een opvallende uitslag houdt de gemoederen flink bezig in de vierde klasse van het amateurvoetbal. Het is erg spannend met twee clubs bovenaan die evenveel punten hebben. SV Houtwijk en MSV 71. Die laatste had wel een veel beter doelsaldo en dacht het kampioenschap al zo'n beetje in de pocket te hebben. Tot gisteren. Houtwijk won namelijk met 37-1. Een bestuurslid van MSV zegt tegen de Telegraaf dat hij betwijfelt of het allemaal wel eerlijk is gegaan. Hij wil dat voetbalbond KNVB waarnemers langs de lijn zet bij de laatste potjes. En het weer nog veel zon vandaag. Vanmiddag zijn er wel wat stapelwolken, maar het blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. ZFM, Dit is Erwin de Hart van de ANWB.